Susanne Vries met het NOS Journaal. Hamas reageert positief op het nieuwe Israëlische plan voor een wapenstilstand. Dat zei de terreurorganisatie in een korte verklaring. Het nieuwe plan werd vanavond door de Amerikaanse president Biden gepresenteerd. Het voorstel bestaat uit drie fasen. Te beginnen met een wapenstilstand en het opvoeren van de hulp in Gaza. Uiteindelijk moet Hamas alle gijzelaars vrijlaten... en moeten de Israëlische strijdkrachten het gebied verlaten... Of de deal ook echt gesloten gaat worden en wanneer dan is nog niet bekend. De Duitse bondskanselier Scholz heeft geschokt gereageerd op de aanslag in Mannheim vanochtend. Daarbij raakten zeven mensen gewond. Eén agent verkeert in levensgevaar. De dader stak verschillende mensen op een anti-islamitische bijeenkomst. De dader zelf raakte ook gewond. Hij ligt in het ziekenhuis en is niet aanspreekbaar. Een aantal appartementen in Roermond is afgelopen avond ontruimd bij een grote brand. Eén persoon raakte daarbij gewond. Het gaat om de bewoner van het appartement waar de brand uitbrak. De vrouw is met rookvergiftigingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht. In totaal moesten zo'n 30 bewoners de flat verlaten. De brandweer had de brand een uur na het uitbreken weer onder controle. Na middernacht kon iedereen weer terug naar huis... behalve de bewoner van het huis waar de brand uitbrak. De Nederlandse vrouwen hebben de EK-kwalificatie tegen Finland gewonnen. Het werd 1-0 in Rotterdam. Voor Lieke Martens was het een bijzondere wedstrijd. Ze speelde vandaag haar laatste thuisduel voor het Nederlandse elftal. Ze kreeg na de wedstrijd een staande ovatie van het publiek. Het weer. Vannacht verspreidt over het land een bui.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 that love is dead. I'm loving angels instead, and through it. forsake me I'm loving angels instead shouldn't have made. I had my ups and downs, trials and tribulations. alive that that funk, that sweet, that funk is what? Give me.